Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Ruim 100.000 aan maatregelen waarmee een wet die al 25 jaar geleden is aangenomen... beter moet worden nageleefd. Volgens de wet Milieubeheer moeten bedrijven die veel energie gebruiken... besparingsmaatregelen treffen als die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om isolatie of ledlampen. De strengere regels moeten helpen de doelstellingen uit het energieakkoord te halen. In een huis in Arnhem is een grote partij illegaal vuurwerk ontdekt. Het gaat volgens de politie om 400 kilo. Omdat het om zo'n grote hoeveelheid gaat, is de explosieve opruimingsdienst erbij geroepen. Dat is volgens de politie standaardprocedure. Begin deze maand werd één straat verderop 100 kilo illegaal vuurwerk gevonden in een bovenwoning. Virgil van Dijk verhuist voor een recordbedrag van Southampton naar Liverpool. De club betaalt 84 miljoen euro voor hem. Daarmee is Van Dijk de duurste Nederlandse voetballer ooit. De verdediger werd 2,5 jaar geleden door Ronald Koeman naar Southampton gehaald, maar in de laatste twee wedstrijden werd hij daar niet opgesteld. Trainer Pellegrini was niet te spreken over zijn instelling. Tot vandaag was Mark Overmars de duurste Nederlandse speler ooit. Barcelona betaalde in 2000 40 miljoen voor hem aan Arsenal. Antoinette de Jong en Irene Wust hebben zich geplaatst voor de 3 kilometer op de Olympische Spelen in Pyeongchang. De twee topfavorieten werden bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Tialf eerste en tweede. Ook Alain Achterreekte maakt nog kans. Bij de mannen hebben Ronald Mulder en Kai Verbij zich hoogstwaarschijnlijk geplaatst voor de 500 meter. Olympisch kampioen Michel Mulder redde het net niet. Hij werd zesde. Daida en Tap werd na twee keer een valse start gedisqualificeerd. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. Aan de kust zijn zware windstoten mogelijk. Vannacht neemt de wind weer af. Morgen is het vrij koud, 4 of 5 graden.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 Eh, zondagochtend tien uur geweest, uh, eh, CFM Jazz natuurlijk. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Auko Beuving. Eh, ja, wat heb ik op de lijst staan het eerste uur? Alan Broadband, de nieuwste van B.D. Bell. De, ook een nieuwe Bill Evans, het de Hilversum Concert. Net uitgekomen, prachtige cd geworden. Treintje Oosterhuis, de Bob Lark en Phil Woods Quintet, Monica Ryan... Michael uh, Bunny Billy en uh, eh, Mete Erker. Muzika noemde eigenlijk heel veel. Het zit van alles bij. Maar in ieder geval is het hele mooie muziek. En het tweede nummertje is vandaag van Alan eh, Broadband, pianist. En dit is het nummer... dit komt van de cd Every Time I Think Of You. cd 2005. mooi nummer, Autumn Variations. Oh, ik vergat natuurlijk te zeggen, openingsnummer. Patricia Kaas, Franse zangeres, chansonnière, af en toe een beetje jazzy. Ja, tot zover uh, Alan Broadband. Eh, prachtige muziek ook. Mooie pianist. Maar er komt ook een hele goede pianist. Bill Evans. Maar tussendoor doe ik een stukje Noorse jazz. Een van mijn fa favorieten is Beardy Bell. Een eh, Noorse uh, zangeres. Heeft een nieuwe cd gemaakt. Ik denk dat die cd 2016 is. Eind 2016. Met niet de minste mensen. Onder andere Brugge Wesseltoft. Gregory Hudson. Ruben Rogers. En Joshua Redman. Eh, die cd heet On My Own en daarvan het gelijknamige nummer Beady Bell. Dat moet ik jullie teleurstellen, want dat gaat niet lukken, Beady Bell. Dan een ander nummer van Beady Bell, Turn Back Time doet het ook niet. Nou, dan gaan we meteen door naar Bill Evans. Want dat is toch wel een geweldige ontdekking geweest. Bill Evans, eh, de man waarover Martin Bril ooit zei. Eens even kijken wat hij zei hoor. Zoals het koolzuur boven het glas danst als je tonic net hebt ingeschonken. Zo klinkt Bill Evans. Maar dan in slow motion. Bill Evans. Eh, ja, prachtige eh, cd's gemaakt, prachtige lp's gemaakt. Zeker in zijn begintijd. En eh, toen kreeg je natuurlijk dat disaster dat het, eh, Scott LaFaro, zijn bassist, kwam in 1961 om bij een auto-ongeluk. Daarna is Bill Evans nog een tijdje uit relatie geweest en eh, kon ook geen goede bassist vinden. Maar ja, opeens had hij toch een, aardig trio weer bij elkaar... met Eddie Gomez en Jack de Journette op drums. En die hebben in Nederland ooit een concert opgenomen. De Hilversum Concert. En dat is onlangs als cd uitgebracht. En dat is zeer de moeite waard. En daarvan draai ik een nummertje. Eens even kijken wat ik pak. Ik pak het nummertje Emily. Bill Evans. Ik heb even wat eh, technische problemen. Dus ik moet even kijken wat ik, hoe ik dat ga oplossen. Ik zal Ja, ik moet even een oplossing bedenken. Momentje. Bidibel. Technisch probleem opgelost. holds the memory of our first kiss. I draw my breath and smile at the mellow sunset, dressed in leaves of yellow. In some hours the sun will rise, and I will walk into tomorrow with further spirit. jazzzangeres. Eh, ja, prachtige cd, eh, zeer de moeite waard. Spelen bekende jongens op mee. Eh, ik had het net al over Bill Evans. En toen kreeg ik wat technische problemen. Maar die zijn gelukkig opgelost. Dus hier komt van, de, van die mooie cd... de Hilversum Concert Emily. Er stond trouwens van de week een aardig stuk over die cd. Hoe die eigenlijk gevonden is, de materialen. En hoe die zo weer opnieuw uitgebracht is. Een heel verhaal over Bill Evans, Emily. dit wordt een van de beste, allerbeste concertregistraties... van de eh, Amerikaanse jazzpianist Bill Evans genoemd. De, Har eh, de Hilversum Concert. Eh, ja, daar kom ik bij een Nederlands stukje muziek. Uh, dat is van uh, Treintje Oosterhuis. dat komt eigenlijk omdat die cd van Bill Evans... daar staat ook het bekende nummer Elfie op... Maar een van de mooiste uitvoeringen vind ik toch persoonlijk die van uh, Treintje Oosterhuis met het Metropoolorkest. Dat is nogal een complex nummer van Burt Bacharach. En eh, ja, er is, Mike Baudet heeft een aardig boekje geschreven. Eh, dat heeft eh, Lekkere Stukken, heet dat. Daar beschrijft hij ook het nummertje 11 hierin. En dan zegt hij over het treintje Oosterhuis het volgende. Natuurlijk, je stem is geweldig en de violen zijn gul met hun weldaad. Maar je hebt me geraakt met je blik, met je ernst... en hoe je met je handen meedirigeert met de dirigent... Hoe je niet met een stalen glimlach het publiek verleidde... maar hoe je naar de grond keek in diepe concentratie... vastbesloten om recht te doen aan de genialiteit van de meester. En hoe opgelucht je was dat het lied gelukt was. Ja, prachtig gezegd toch, over Treintje Oosterhuis. Een van haar eerdere cd's, uh, Elfie.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 Prachtige uitvoering van dit eh, bekende nummer van Burt Bacharach. Eh, tijd voor wat meer jazz. Bob Lark en Phil Woods Quintet van de CD In Her Eyes. Een CD 2005, Cues Delight. Even kijken waar ik die heb staan. Bob Lark en eh, Phil Woods eh, quintet. Eh, Bob Lark op trompet, Phil Woods alt-saxofoon... Jim McNeely piano, Steve Gilmore op de bas... en Bill Goodwin op de drums. En dat kwam allemaal van het cd'tje In Her Eyes, cd uit 2006. Ehm, ja, we wisselen altijd het vocaal en instrumentaal af. Dus nu is het aan de beurt aan een, een vocaal nummer. Heb ik gekozen voor Monica Ryan, een Amerikaanse jazzzangeres heeft net een nieuwe cd uitgebracht. Windmills heb ik nog niet beluisterd. Maar ik had wel eh, geluisterd naar Fly. Een cd uit 2016. Een cd die eigenlijk in het thema van de luchtvaart staat. Over Charles Lindbergh. De ID. A shoot springs up. A light turns on. it's here and then it's gone. A splash of light across your face, a flash of clarity, a self of grace the winds of change. Fill up your sails. Those who do nothing are sure to fail. Dive right in. The water's fine. I'll be Don't let the obstacles in your way take you down. It's just a puzzle you've got this. Don't let the doubters you encounter fill you with fear. Don't let them steer. This is yours. You've got got this. They don't understand it yet. Go on and get it. That you could. obstacles in your way take you down. It's a puzzle, you got this. Don't let the doubt. course on a guiding star. Know where you're going, know where you are. A tiny spark will go out fast, so you must tend to it to make it last. heerlijke zondagochtendklanken van Monica Ryan van de cd Fly, cd uit 2016. Ehm, tijd voor iets Nederlands. Michel Banibila en Mete Erker. Nou, Michel Banibila is natuurlijk een bekende componist en ja, die doet van alles eigenlijk. Volgens mij is hij, eh, maakt hij van allerlei soorten muziek. Houdt zich bezig met dans, film, televisie, video en theaterproducties. En uh, zet ook af en toe iets moois op cd's. En dit is een cd'tje samen met Mete Erker, een Nederlandse, volgens mij saxofoon, klarinetspeler. Heeft hij een eh, cd gemaakt, die heet eh, Routeplanner. En daar staan aardige nummers op ook. Eens even kijken, Michel. Ja, hier heb ik hem gevonden. Michel met Mete Erker. September Colors. Nou, dat geldt natuurlijk ook nog voor oktober. Dat er mooie kleuren te zien zijn. September Colors. Michel Banibilla en Meet Erker. muziek van eh, eh, de cd Routeplanner. Ja, prachtig. Een beetje eh, filmische versmelting van jazz, avant-garde, dub, elektronica, wereldmuziek. En ja, dat past allemaal precies in elkaar op deze cd. Muziek is ook een beetje broeierig, spannend. een beetje filmische muziek zou ik bijna zeggen. Mooie cd, Routeplanner 2011. wat hebben we dan? Oh ja, een van mijn favoriete clubjes. En dat is Musica Nuda. Italiaans. En die hebben weer een cd uitgebracht. Eh, hun negende inmiddels, Little Wonder. Ik, moet even precies kijken van wanneer die cd is. 2015. En dan moet ik dubben tussen twee nummers. Musica Nuda, ik zit te dubben tussen... Eh, even kijken... Eh, is This Love? Of Ain't No Sunshine. Eén is van Bob Marley en de ander is van Bill Withers. Kies voor de laatste. sunshine when he's gone. He's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. He always gone too long. Anytime he goes away. Wonder this time where he's gone. stay. Ain't no sunshine when he's gone. His house just ain't no home. Anytime he goes away. There ain't no sunshine when he's gone. He's not warm when he's away. Ain't no sunshine. Anytime he goes away Anytime he goes away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, Prachtig toch? De zangeres heet Petra Magioni. En op de bas hoorde je Ferruccio Spinetti. samen heet ze Musica en eh, ja, cd'tje heet Little Wonder. Eh, tijd voor wat oude jazz uit 1967. Eh, Shelly Mann. Theme for Sam. Voor, van de cd Jazz Gun. Dat is eigenlijk filmmuziek van Henry Mancini. Deze cd is opnieuw uitgebracht. Dus volgens mij 2012. Het nummertje Theme for Sam. nothing left. All gone and run away. wenst je allemaal fijne dagen en een voorspoedig.